De Faunabeheerclub van Gelderland krijgt nu toestemming om de wolf te doden. De provincie noemt dat noodzakelijk voor de openbare veiligheid. De Europese Commissie wil dat de EU helemaal stopt met gas en olie uit Rusland. En dat moet over anderhalf jaar gebeurd zijn. Na de Russische invasie in Oekraïne kocht Europa al een stuk minder in bij Rusland. Maar helemaal gestopt zijn we nooit, vertelt correspondent Ardi Stemeding vanuit Brussel. Vooral als het over gas gaat, in de vorm van LNG meestal... Eh, vloeibaar gas dus. Eh, vorig jaar bijvoorbeeld betaalde de Europese Unie 23 miljard euro aan Rusland voor dat gas. Nou, dat moet eh, stoppen, vinden ze hier. Alle EU-landen moeten er nog wel over stemmen. Het zal een flinke discussie worden, omdat Slowakije en Hongarije het plan waarschijnlijk niet zien zitten. En vanaf vrijdag gaat de A12 tussen Veenendaal en Utrecht negen dagen dicht vanwege werkzaamheden. Niet alleen automobilisten lopen vertraging op, ook de brandweer heeft er last van. Daarom krijgen tien korpsen elektrische fietsen te leen. Daarmee kunnen brandweermensen toch nog op tijd bij de kazerne komen, zeker tijdens de spits. Dan zal Bunnik waarschijnlijk voor het autoverkeer heel erg stropen. En het is wel heel erg handig dat we op de fiets naar de brandweerkazerne kunnen gaan als er een uitdruk is. Lekker op zijn turbostand, <laughs> lekker hard. Ja, ook voor forensen staat er trouwens gratis staan er trouwens gratis elektrische fietsen klaar. 250 stuks die tijdens de werkzaamheden aan de A12 gebruikt kunnen worden. Als je er een wil lenen, kan je die online reserveren. Het weer, veel bewolking bij 11 graden langs de kust en 15 in Limburg. De komende dagen krijgen we vaker de zon te zien en het wordt richting het weekend weer wat warmer. Met morgen 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio gaat het eh, nou ook weer een tikje beter op de snelwegen. 70 kilometer file bij elkaar. En dat zijn veelal korte files met 3, 4, 5 minuten vertraging. 10 minuutjes extra heb je nodig op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. 8 kilometer file. 10 minuutjes ook op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Hemhavens op de A10 Noord. En op de A208 Sassenheim-Velsen 10 minuten vertraging bij IJmuiden. 10 minuten vertraging heb je ook nog op de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar bij Castricum. En bij Broek in Waterland Noord is de file ook nog niet opgelost op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. 5 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging.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 Nu Burning Desire, waarin de vurige passie van de liefde wordt bezongen. en de schoonheid van de natuur van Sunken Lands. Wildflower roept beelden op van de uitgestrekte velden en het verlangen naar avontuur. is het favoriete album van de week. Op Cry Alone klinken de Down Brothers steviger en experimenteeler dan voorheen. De plaat leunt duidelijk naar de rockkant van de Americana. Met invloeden van West Coast harmonieën, stevige gitaren en soulvolle arrangementen. Seven Year Itch brengt een vleugje country rock. krachtige verklaring van veerkracht en doorzettingsvermogen. De harmonieuze samenzang van Pieter Nel, Time Veelturf, en de Bluegrass Boogeyman zorgt voor een opbeurende sfeer. van deze week. Deze song brengt een ode aan de vrouwen in de country, die ondanks hun uitdagingen altijd sterk blijven. Even Cowgirls Get the Blues is een klassieker van Rodney Crowell die nooit verveelt. En dit is de enige song in deze twee uur die niet uit Nederland komt. There must be safer ways to pay your dues Even cowgirls get the blues Even cowgirls get the blues Sometimes bound and don't know what to do Sometimes get this feeling like she's too far gone The only way she's ever been Somebody Like You van John van den Dries is een romantisch nummer dat de hoop op ware liefde bezingt. De warme klanken en oprechte teksten raken het hart. was leaving My heart started grieving Never met somebody Said somebody like you The world keeps on turning Around and around But it all seems so boring Without somebody like you Tears in your eyes when you said goodbye. No longer we try, it's goodbye. From the day you were leaving, all my heart started grieving. Ever met somebody, said somebody like you. so boring without somebody like you. Time reach fade away, to the Lord we pray, no more words to say. met de act van de week. De akoestische gitaar en zachte stem brengen een gevoel van rust. Dick van Altena met Rust on My Strings. giant. is een speelse kijk op het cowboyleven vol dromen en avonturen. Wish I Were a Cowboy van Tip Jar laat je verlangen naar de vrijheid van de open weg. wish I were a fireman, but I don't want to take the heat. I wish I'd be a bit more careful with what I'm wishing for. I wish I were a gambler, but I don't trust the dice. I wish I were a skater, but I'm afraid to break the ice. I want to live longer, I'm scared of what's coming. I wish I'd be a bit more careful with what I'm wishing for. Flowers in the Fields is van de Nederlandse singer-songwriter Van Wijk. Oftewel Christine Oele. Het nummer staat op haar vijfde album Dust Chaser dat in 2024 verscheen. There are flowers in the fear. nummer dat de impact van een speciale persoon in ons leven bezinkt. De emotionele diepgang maakt het onvergetelijk. Een mooie omschrijving van If Not For You, vertolkt door Jack Mays. If not for you Babe, I couldn't find the door Couldn't even see the floor be sad and blue If not for you Babe, I'd lay awake all night Wait for the morning light To shine in through not for you, my sky would fall. Rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. If not for you Winter would have no spring Couldn't hear the robin sing I just wouldn't have a clue Anyway, it wouldn't ring true If not for Jurike Sterke waagt zich aan een interpretatie van 9 to 5.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 They just use your mind and they never give you credit. Come woman bust me for fair promotion Want to move ahead But the boss won't seem to let me I swear sometimes that 200 Dollars vertelt het verhaal van financiële strijd en de dromen die we hebben. Deze song van Hickory Hank is zowel realistisch als hoopvol. Rodrigo. let's take a ride. Well, the sun goes down and I knew damn well it had to stop at a first motel. I could not let this girl sleep in the car. So we checked in a cabin, number four. What happens there stays behind closed doors, but man, oh, take a ride. said this one's on me It's a full on biggest gun I'd ever seen And then to my big surprise She filled up a tank and she went inside She rocked the joint let's take a ride. Let's take a ride. Crossroads. Dit is het favoriete album van de week. I Cry Alone van de Down Brothers springt eruit met zijn soulvolle melodie en tekst over kwetsbaarheid. Cause Are you Deze song is een nostalgische terugblik op vervlogen tijden. Met een vintage gevoel dat je meeneemt naar de goede oude tijd. Change of Key geeft aan Blue Rusty Pickup een jazzy western swing tintje. share say acá. He noticed my first kisses as I sat on his tailgate. time Michels is een Nederlandse zanger geboren als Michael Saat in Nijmegen en woonachtig in Brabant. Hij begon zijn zangcarrière in Dordrecht en is sinds 1996 actief in de muziekwereld. Zijn Gotta Keep On Dancing vormt de afsluiter van dit eerste uur en de opstap naar het tweede. down They know how to swing along just fine the jukebox song And then I know that I ain't never going home I gotta keep on dancing on I see her I ever dark and dusty corner in the back But one face on a record Filled up the room That place and time I never will forget Ooh, ooh what would Dolly do?